De bestaande wet stamt uit de jaren 80 toen het land een militair bewind had. De nieuwe grondwet maakt het onder meer mogelijk om de militairen die destijds een staatsgreep pleegden alsnog te vervolgen. Verder gaat het referendum over hervorming van de rechterlijke macht. Premier Erdogan wil het constitutionele hof uitbreiden van 11 naar 17 rechters en het parlement zeggenschap geven over de benoeming van rechters. De Turkse oppositie beschuldigt Erdogan ervan dat hij de rechterlijke macht wil domineren. Tennister Kim Kleisters heeft de US Open gewonnen. De Belgische versloeg in de finale de Russische Vera Tsonoreva in twee sets, 6-2 en 6-1. Het is voor Kleisters na 2005 en 2009 de derde overwinning in New York. De mannenfinale gaat tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic. Nadal plaatste zich door te winnen van de Rus Djoshny. Voor de als eerst geplaatste Nadal is het voor het eerst in zijn tenniscarrière dat hij in de finale van de US Open staat. De Serviër Djokovic behaalde in de halve finale een zwaar bevochten overwinning om Roger Federer, die als tweede was geplaatst. De Nederlandse hockeysters zijn hun wereldtitel kwijt. In de finale verloren ze met 3-1 van Argentinië. Na acht minuten stond het gastland van het WK al met 2-0 voor. Maartje Palme benutte nog een strafcorner, maar de Argentijnse Rebecca maakte een kwartier voor tijds 3-1. Nederland werd zes keer wereldkampioen. Voor de Argentijnse hockeysters is het de tweede keer. In 2002 wonnen ze ook de finale van Nederland. Het was voor Janneke Schopman haar laatste wedstrijd voor het Nederlands team. 33-jarige aanvoerster had al voor het WK gezegd dat ze zou stoppen.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 To make noise, I use my breath. like doors, I use a key. And when I'm looking for something, I use my eyes. I use booze to unlock me. Don't ask me why I smoke, but I drink to go.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 Walking down the street, she says, I don't want no with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me, and somewhere I hear a door slam. So I say, fine, and just hope that I'm a better liar than she is.